Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In het congrescentrum in Nieuwegein begint rond deze tijd... de besloten herdenking van slachtoffers van vlucht MH17. Er komen ongeveer 1300 mensen. Er wordt gesproken, er is muziek... en net als bij de nationale herdenking in november... worden de namen voorgelezen van alle 298 slachtoffers. Een samenvatting van de bijeenkomst in Nieuwegein... wordt na afloop beschikbaar gesteld aan de media. Zo'n 15% van de pakketten die via PostNL worden verstuurd komen te laat aan. Dat komt door de staking van een deel van de pakketbezorgers. Die eisen meer geld. PostNL zegt dat veel medewerkers bijspringen om de achterstanden weg te werken. Ook wordt er in de avond bezorgd. Op de website van het postbedrijf kunnen klanten zien of er in hun gebied vertragingen zijn. Een marechaussee is gisteravond op Schiphol in haar arm gebeten... door een man zonder vaste wonen of verblijfplaats. Ook trok hij plukken haar uit het hoofd van de vrouw. De marechaussee wilde de man aanhouden... omdat die mensen lastig viel op de luchthaven. Hij was aan het schelden en blies mensen in het gezicht. Collega's van de aangevallen marechaussee konden de man met moeite overmeesteren. Het aantal valse eurobiljetten dat uit de roulatie wordt gehaald stijgt. In het eerste halfjaar werden in Nederland 37.000 namaakbriefjes onderschept. 12.000 meer dan in de laatste helft van vorig jaar. Briefjes van 20 en 50 euro worden het vaakst nagemaakt. In de derde en voorlaatste voorronde van de Champions League... heeft Ajax Rapid Wien gelood. Het is de eerste keer dat de clubs in een officiële wedstrijd tegen elkaar spelen. Ajax ontliep bij de loting Fenerbahce, de nieuwe club van Robin van Persie. De Amsterdammers hadden ook het Zwitserse Young Boys, Sparta Praag of Panathinaikos kunnen treffen. Dan nog het weer, veel zon. Aan zee staat een krachtige en soms harde zuidwestenwind. Aan de kust is het 18 graden. In het oosten van het land lokaal 30. Morgen flinke periode met zon, minder wind en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.